dat niet alles goud is wat blinkt, maar het lukte ons steeds weer. Iedere keer. In plaat of cd, op radio, tv, die tijd vergeet je. cette